In juni kwam bij een voorstelling in Las Vegas... een Franse acrobaat om het leven. Haar veiligheidskabel raakte los, waardoor ze viel. Volgens de autoriteiten deed Cirque du Soleil te weinig... om artiesten bij een val te beschermen. De NSE heeft vorig jaar december in Nederland inderdaad 1,8 miljoen telefoongesprekken afgeluisterd. Minister Plasterk heeft ervan vanavond een schriftelijke bevestiging gekregen van de Amerikaanse inlichtingendienst. Dat vertelde hij in Nieuwsuur. De NSE schrijft dat het gaat om metadata. Daarbij wordt gekeken wie met wie belt. De NSE geeft volgens Plasterk impliciet aan dat de aantallen kloppen. De minister vindt het niet acceptabel dat een bondgenoot zich op Nederlands terrein niet aan een Nederlandse wet houdt. Als een bondgenoot in Nederland inlichtingen wil verzamelen, moet hij contact opnemen met de AIVD of de MIVD, zei Plasterk. De invoering van een tolvignet voor Duitse snelwegen is een stap dichterbij gekomen. De Europese Commissie ziet geen juridische bezwaren voor zo'n vignet. Blijkt uit een brief van Eurocommissaris Callas van Vervoer. Het tolvignet voor buitenlanders is een harde eis van regeringspartij CSU bij de coalitieonderhandelingen. De partij vindt het oneerlijk dat Duitsers in de meeste buurlanden moeten betalen voor het gebruik van snelwegen, terwijl buitenlanders gratis door Duitsland mogen rijden. Andere partijen waarschuwen voor discriminatie. Maar volgens de eurocommissaris is daarvan geen sprake... als een EU-lidstaat besluit dat buitenlandse weggebruikers moeten meebetalen. Het weer nog vannacht opklaringen, minimumtemperatuur 4 graden. Overdag in het zuidoosten en oosten geregeld zon. In het westen en noordwesten regen of motregen.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 Caroline says she can't help but be mean or cruel or oh so it seems. Oh, Caroline says. Caroline says. says she doesn't want a man who leans. Still, she is my dramatic queen. Yeah, she's my queen. The things she does, the things she says others that way. But at first, I thought I could take it all. Just like poison in a vial. Hey, she was often very so she'll go get it. Catch as catch can. Oh, Caroline says. Yeah, Caroline says. Berlin, wat destijds de opvolger was van die succesvolle op Transformer. Je hoorde Lou Reed met Caroline Says. het album Berlin, dat werd destijds eh, door de ehm, journalistiek, eh, muziekjournalistiek met de grond gelijk gemaakt, volledig afgebrand hetgeen eh, ja, Lou Reed niet vrolijk stemde. Mede daardoor heeft hij eh, jarenlang een eh, zeer moeizame verhouding gehad met diezelfde muziekjournalist. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Achteraf werd het album toch wel zeer positief beoordelen. Lou Reed was waarschijnlijk zijn tijd ver vooruit. Lou Reed is afgelopen weekend op 71-jarige leeftijd overleden. En dat is de reden dat ik eh, in deze nacht vind anders een aantal nummers van hem nog eens een keer de revue laat passeren. Komend deel krijg je nog een eh, stuk van hem te horen. Louis dus hier bij de Nacht Anders. En in deze Nacht Anders ook aandacht voor het repertoire van Bob Dylan. Want Dylan die heeft afgelopen avond een magische nasmaak achtergelaten. Een narische nasmaak achtergelaten. Volgens eh, de journalist van nu.nl bij zijn optreden in de Heineken Music Hall in Amsterdam. En voor degenen die eh, ook van die smaak willen proeven... morgenavond is er nog de gelegenheid... want dan eh, doet hij een tweede optreden in Nederland. Bob Dylan. En die dan een optreden heel de nacht ik anders. Dit wordt het liedje Hurricane. driving around. Number one contender for the middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road. Just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street. Unless you wanna draw the heat. sweets. Jumped into a white car without a state plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, Wait a minute, boys, this one's not dead. champion of the En dan gaat hij dan eh, Bob Dylan, Hurricane. Dat is eh, wat je van de man kon beluisteren. Eh, er zijn ook natuurlijk in deze Nacht Klinkt Anders... nog een aantal opnamen te horen van eigen bodem, eigen studiosessies. Dit is er eentje van Anouk, die... Een paar weken geleden te gast was in het ochtendprogramma van uh, Giel. It's not what I needed or what I wanted, but then again. Living a lie, I couldn't go on another day. I must have been away too busy adoring you. It's over. Oh, oh, oh. holding up my phone, and I can't recall. yesterday. I guess you never knew how much I needed you. Oh. just always what they seem to be. Things in my mind keep flashing by. What's going on? in weken geleden, eind september was het alweer... toen ze zo klonken in het programma van uh, Giel op 3FM... in de vroege ochtend, Jordan, met een cliché. En ook, eh, ze mengt zich in de Zwarte Pieten-discussie... maar ze is ook eh, in het nieuws gekomen de afgelopen week... vanwege stemproblemen, waardoor twee concerten... in het kader van Symfonica Rosso niet konden doorgaan. Inmiddels zijn nieuwe data bekend geworden... waarop in afgeslankte versie. Dat concert zal doorgaan. Dat zal dan op 16 en 19 december plaatsvinden op een andere locatie. Namelijk het Ziggo in Amsterdam. En degene die de kaarten eh, hadden gekocht voor die concerten... Die, eh, ja, die zullen op de hoogte worden gesteld over eh, hoe en wat restituties mogelijk. nou, in ieder geval, hou het in de gaten. 16 en 19 december, dan is er dus dat uh, Ziggo Dome concert. Dan zijn die Ziggo Dome concerten er van Anouk... als inhaalmanoeuvre, <laughs> zal ik maar zeggen. En mijn cliché hoorde je van haar. Het gebeurt niet zo vaak, maar toch gebeurde het afgelopen dinsdag... dat een popband op het podium van het Concertgebouw stond. Nou ja, dan moet je wel Tinderstick zetten. Harmony Around My Table. I had a up. Other day I had some love, but now that was two weeks last there's been a slight feeling. I had it deep, but the book is muddy. I couldn't figure out what they were saying. Now my kids are looking hungry. I get some harmony around my jail. was two weeks last Tuesday. Since then, there's been a sliding feeling. I had a deal, but they broke it Monday. I couldn't figure out what they were saying. Now my kids are looking hungry. I get some harmony around my table. jaar bij elkaar. En dat is de reden dat ze een, uh, een tour hebben op dit moment. Een tour die in het eh, kader staat van hun uh, eh, 20-jarig bestaan. Tindersticks. En afgelopen dinsdag stonden ze op het podium, op het grote podium van het concertgebouw Tindersticks. En die hoorden met een liedje van drie jaar geleden, Harmony Around My Table. Afgelopen zaterdag op de televisie begon de tweede reeks van de dramaserie Overspel. En een van de figuren in die serie is Huub Kouwenberg. Eh, fantastisch eh, eh, uitgebeeld door Kees Prins. Huub Kouwenberg, de, ja, die, die handelt in douchezaken. <laughs> heeft ook een hobby, namelijk het eh, verzamelen van singeltje en singeltjes. 45 toerenplaten. En dat loopt ook als een eh, min of meer rode draad door de serie heen. Want de serie begint met een eh, fragment van Tracks of My Tears van Smokey Robinson and The Miracles. En in die eerste aflevering van die nieuwe reeks die je afgelopen zaterdag op de televisie hebt kunnen zien... werden ook twee singles ten gehore gebracht ter ondersteuning van de beelden die je op dat moment kon zien. Ik laat die eh, twee nummers die je daar hebt gehoord afgelopen zaterdag nogmaals horen. Hier is de allereerste. En je gaat luisteren naar eh, de Beach Boys.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 En daarvoor had je The Beach Boys, Tears in the Morning. De twee songs die afgelopen zaterdag te horen waren in de tv-serie Overspel. De singles van Huub Kouwenberg. We houden ze in de gaten. Kijken wat hij eh, zaterdag weer laat horen in de serie. En dat hoor je dan volgende week weer terug hier in de Nacht Anders. Bij de Vara op Radio 1. Once we were lovers But somehow things have changed. Now we're just lonely people trying to forget each other's names. Now we're just lonely people trying to forget each other's names. What came between us? Maybe we were just too young to know. Now and then I feel the same. And sometimes at night I think I hear you calling my name. Mm-hmm, these dreams, they keep me going these days. Once we were lovers, but that was long ago. We lived together then, and now we do not even say hello. We lived together then, and now we do not even say hello. What came between us? Maybe we were just too young to know. But Now and then I feel the same. And sometimes at night I think I hear you calling my name. Mm-hmm, mm-hmm these dreams keep me going these days. what came between us. Maybe we were just too young to know. Now and then I feel the same. And sometimes at night I think I hear you calling my name. Mm-hmm, these dreams keep me going these days. Het is alweer ruim 40 jaar geleden. 20 september 1973 om precies te zijn. Toen uh, kwam hij bij het tragische vliegtuigongeluk om het leven. Jim Croce, 30 jaar oud is die geworden. uit 1974 een nummer van zijn LP Life and the Times. These Dreams. Jim Croce. Lou Reed is dus weer aan de beurt. Your face when sleeping is sublime. you open up your eyes. Then comes pancake factor number one. Eyeliner, rose hips, and lip gloss, such fun. You're a slick little girl. You're a slick little girl. coloring, incense and ice, perfume and kisses. Ooh, it's all so nice. You're a slick little girl. You're such a slick little girl. Now we're coming out. Out of our closets out on the streets. Yeah, we're coming out. When you're in bed, it's so wonderful. It'd be so nice to fall in love. When you get dressed, I really get my fill. People say that it's impossible. Gowns lovely, made out of lace, and all the things that you do to your face. You're a slick little girl. Oh, you're a slick little girl. Eyeliner whitener than color the eyes, yellow surprise. You're a slick little girl. Oh, you're such a slick little girl. Now we're coming out. Out of our closets. Out on the streets. Yes, we're coming out. Yeah, we're coming out. Yeah, we're coming out. Lou van zondagmiddag bekend werd dat hij op 71-jarige leeftijd is overleden. Lou Reed, ehm, deze uitzending van De Nacht Anders uh, daarom een paar keer extra te horen is het volgend uur. Dan hoor je Louis met een compositie van eh, Bob Dylan. Wat ik je net liet horen heette Make-up. En Make-up dat is te vinden op Transformer, het tweede studioalbum van Reed. verschenen in november 1972. Lou 71 jaar dus geworden. Afgelopen zaterdag overleed een man die aanzienlijk minder bekend is, namelijk eh, Tony Braffett. Tony Brevet, ja. <laughs> ik zie al eh, dat je vraag, eh, met een vraagtik op je voorhoofd naar eh, de radio kijkt. Tony Brevet was namelijk een van de zangers van de Melodians. Dan heb je misschien nog een vraagteken, maar als ik je dit laat horen... Dan denk je... Mm, dat leek Bonnie M wel. Nou, het is het gelukkig niet. Maar Hem heeft het wel hier vandaan. The Rivers of Babylon. By the rivers of origineel, origineel naar aanleiding van het overlijden van Tony Brevet. Tony Brevett die een eh, eind in de 60 is geworden. Zijn exacte leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij was een van de zangers van de band The Melodians. En die maakte in 1970 het eh, origineel van uh, het liedje The Rivers of Babylon. Rivers of Babylon, een song geïnspireerd op Bijbelteksten. De plaat in 1970 werd destijds eh, geen hit... maar werd wel opgepikt door, ik denk, Frank Varian... de, producer destijds van eh, Bonium. En die heeft uh, de discogroep het op een plaat laten zetten... en in hun versie werd het een gigantische hit. maar dit je origineel horen. Na aanleiding van het overlijden van... Uh, lidzanger van een van de zangers van de Melodians, namelijk Tony Braffett. Nog één overlijdensbericht en dat betreft van soulzanger L. Johnson. Niet te verwarren met L. Jolson, dat is namelijk iemand uit de, de jaren 20 en 30. Maar L. Johnson, vrij soulmuziek eh, heeft hij gemaakt. En hij is 65 geworden, overleed afgelopen weekend. still remains. Now it might seem like two. Second Wind. En daaraan hoorde je dan de stem van L. Johnson. L. Johnson, die afgelopen zaterdag op 65-jarige leeftijd overleed. That I've Got My Second Wind. Dat is een liedje dat te vinden is op een LP die in 1980 van de man verscheen. Namelijk eh, eh, Back for More. Tijd voor muziek uit Spanje. En als je aan Spanje denkt, dan, eh, ja, dan komen de beelden voor je van Placido Domingo. gitaarmuziek inderdaad, eh, flamengo en dat soort eh, gevallen allemaal. Paco de Lucia, die bedoel ik eigenlijk. Maar er is ook eh, andere muziek in Spanje. En die is dan beïnvloed door de, ja, de Keltische cultuur. En daarvoor moeten we gaan naar het uiterste noordwesten van Spanje. En daar komt deze muziek vandaan. muziek uit eh, Galicië, daar komt het vandaan. Mia Doiro, de naam van de band Polkas, de titel van het instrumentale nummer. Deze jongen heet Asger. Hij komt uit IJsland. she is with me from the house of I hear a child crying for. chosen muziek maakt hier, maar dat is die IJslanders eh, wel toevertrouwd... het maken van eh, mooie muziek. Uh, is bijvoorbeeld zo eentje. Om eens wat op te noemen. Jij hoorde Asgeier en het nummer Kings and Crowns. Dit is van die nieuwe cd die Elvis Costello heeft gemaakt met The Roots. Wise Up Ghosts and Other Songs. Zo dadelijk hoor je Jan van der Putten met het nieuws. En tot die tijd. Cinco minutos canvas, Elvis Costello dus en The Roots.